Jelle Visser met het NOS-journaal. Het kan dagen tot weken duren voordat het schip bij het Suezkanaal is vlot getrokken, Dat zei Boskalis-topman Peter Berdowski in Nieuwsuur. Een team van Boskalis is onderweg om te helpen bij de berging. Het Suezkanaal in Egypte is sinds gisteren geblokkeerd... door het 400 meter lange containerschip Ever Given. Volgeladen met 20.000 containers. Aan beide kanten van het kanaal zijn inmiddels opstoppingen van containerschepen ontstaan. Volgens medicijnfabrikant AstraZeneca is zijn vaccin voor 76% effectief geweest... bij het voorkomen van coronabesmettingen in de VS. Eerder kreeg het Brits-Zweedse concern een tik op de vingers van de Amerikaanse toezichthouder... omdat het beweerde dat het vaccin 100% effectief was... in het voorkomen van ernstige verschijnselen. De nieuwste cijfers komen uit een groot onderzoek. Onder meer dan 32.000 deelnemers in de VS, Chili en Peru. In verschillende landen zijn leden van de Chinese minderheid Oeigoeren aangevallen door hackers uit China. Dat heeft Facebook bekendgemaakt. Het zou gaan om Oeigoeren in China zelf, maar ook in onder andere Turkije, Australië en de VS. Chinese hackers creëerden nepaccounts en websites om toegang te krijgen tot computers en mobiele telefoons. Onder de slachtoffers zijn Oeigoerse activisten, journalisten en dissidenten. De Oeigoeren, een islamitische minderheid in China... worden massaal opgesloten in straf- en detentiekampen. En gouverneur Cuomo van de Amerikaanse staat New York is in opspraak gekomen... omdat hij tijdens de eerste coronagolf vorig jaar... familieleden voorrang zou hebben gegeven bij coronatests. Die waren in die periode niet of nauwelijks beschikbaar. Onder andere zijn broer, presentator bij CNN... en zijn moeder zouden toen de tijd zijn getest. De democraat Cuomo ligt al langer onder vuur...